Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ruim 50 zorgbedrijven hebben een open brief geschreven aan de gemeente... na aanleiding van het dreigende massa-aanslag bij TSN Thuiszorg. Nieuwsuur meldt dat de zorgbedrijven zich grote zorgen maken. Ze vinden dat een aantal gemeenten hard op weg is... om het professionele aanbod van huishoudelijke hulp aan zieke of kwetsbare burgers... volledig om zeep te helpen. De Verenigde Staten voeren de strijd tegen IS in Irak en Syrië op en sturen meer speciale eenheden. Dat heeft minister Carter van Defensie gezegd. Die elite-eenheden gaan Iraakse militairen en Koerdische strijders helpen bij gevechten tegen IS. Verder moeten ze ook inlichtingen verzamelen, gijzelaars bevrijden en invallen doen. Carter kondigde verder aanvallen aan op de infrastructuur van IS en zei dat de bronnen van inkomsten van de extremisten, vooral die uit de verkoop van olie, zullen worden aangepakt. De burgemeester van Chicago heeft de commissaris van politie ontslagen na de openbaarmaking van beelden van politiegeweld. In Chicago is onrust ontstaan door de video. Honderden mensen gingen vorige week de straat op. Op de video is te zien hoe een blanke politieagent een zwarte tiener doodschiet. Het gebeurde ruim een jaar geleden. Volgens de burgemeester heeft het vertrouwen van de burgers in de politie een flinke deuk opgelopen en dat vereist actie. Er komt een speciale commissie die onderzoek gaat doen naar de aansprakelijkheid van de politie. De agent die de jongen neerschoot is aangeklaagd voor moord en hij is geschorst. Rob van Gijzel heeft zijn vertrek aangekondigd als burgemeester van Eindhoven. In de gemeenteraad liet hij vanavond weten dat hij per 11 september volgend jaar wil plaatsmaken voor een opvolger. Wat hij gaat doen is nog niet bekend. Van Gijzel zit in zijn tweede termijn als burgemeester. Bij zijn benoeming twee jaar geleden zei hij al dat hij voortijdig zou vertrekken. Het weer, in het noorden nog wat lichte regen.